Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel landen veroordelen het bloedbad van gisteren in Gaza. Daar kwamen bij het uitdelen van voedsel mogelijk meer dan 100 Palestijnen om het leven. De VS noemt de gebeurtenissen tragisch en alarmerend. Canada spreekt van een nachtmerrie. Frankrijk zegt dat het schieten op burgers die voedsel willen bemachtigen niet te rechtvaardigen is. Egypte spreekt van een onmenselijke Israëlische aanval... en Turkije van een misdaad tegen de menselijkheid. Wat er precies is gebeurd in Gaza is nog onduidelijk. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat het Israëlische leger opzettelijk mensen doodschoot. Volgens Israël zijn veel mensen bij plunderingen vertrapt... of overreden door vrachtwagens van het hulpconvooi. Beveiligingsbedrijven hebben vorig jaar een kwart meer omzet geboekt, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze profiteerden van de groeiende vraag. Op steeds meer plekken worden beveiligers ingezet. Ook stegen de tarieven. Opvallend is dat steeds meer beveiligers voor zichzelf beginnen. Het aantal bedrijven is in minder dan twee jaar tijd bijna verdubbeld tot ongeveer 12.000. Bij een grote brand in Bangladesh zijn zeker 43 doden gevallen. Het vuur woedde in een gebouw van zeven verdiepingen in de hoofdstad Dhaka. In het gebouw waren meerdere restaurants gevestigd die vol zaten met gasten. Veel mensen sprongen in paniek uit het gebouw. Tientallen mensen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zanger Jan Smit heeft de Edison Pop Oeuvreprijs gekregen. Zijn tienjarige zoon gaf hem de award in de talkshow Umberto. De jury noemt Smit een artiest die altijd herkenbaar is voor een groot publiek. De Volendamse zanger, die nu 38 is, scoorde zijn eerste hit toen hij 11 was. Toen nog als Jantje Smit. De andere Edisons worden maandag uitgereikt. Het weer. Op steeds meer plekken is het droog, minimaal rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen de zon door...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 She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade And we made our love on wasteland And through the same in the music of the blues.